Twee uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Elon Musk dreigt zijn Tesla-fabriek en hoofdkantoor uit Californië weg te halen. Aanleiding is de beslissing van de lokale autoriteiten om zijn autofabriek dicht te houden. Alleen essentiële werkzaamheden mogen vanwege de coronamaatregelen weer worden opgestart. Musk dreigt op Twitter met een rechtszaak en zegt dat de fabriek en hoofdkantoor worden verplaatst naar Texas en Nevada. Musk heeft de Amerikaanse coronamaatregelen herhaaldelijk bekritiseerd. Ze noemde hij de lockdown in Californië fascistisch. Een Italiaanse vrouw die werkte in een weeshuis in Kenia... is bijna 18 maanden na haar ontvoering bevrijd. De vrouw van 23 werd uiteindelijk gevonden in Somalië. Verder zijn er nog geen details over de vrijlating en haar ontvoerders. Ze zou later vandaag met een speciale vlucht aankomen in Rome. Brazilië heeft een coronaziekenhuis geopend op het atletiekveld naast het wereldberoemde Maracanã voetbalstadion in Rio de Janeiro. Er is plek voor 170 patiënten. En vlak voor de opening van het ziekenhuis brak er nog een kleine brand uit, maar die kon snel worden geblust door de Braziliaanse brandweer. Brazilië wordt hard getroffen door het coronavirus. Er zijn al meer dan 10.000 dodelijke slachtoffers. En IJsland heeft het alternatieve Eurovisie Songfestival Eurostream gewonnen. Dat werd online gehouden omdat het echte Songfestival volgende week vanwege corona niet doorgaat. Django McCroy werd dertiende met het nummer Grow. Alleen van Italië kreeg Nederland 12 punten. IJsland kreeg de meeste punten van zowel de nationale vakjuries als van de online kijkers. Litouwen werd tweede, Rusland derde. Het weer nog, koelt af naar een graad of 9. Overdag eerst bewolking en soms wat zon. In de loop van de dag gaat het flink waaien vanuit het noorden... en stroomt er koude lucht het land binnen. Het wordt 14 graden op de Wadden tot 22 in Limburg. In het zuidoosten kan een enkele bui vallen, mogelijk met onweer.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 So, maestro, yo, hit it. Daddy, ain't about to come with it. is dope to get. Ultimate legit, Kane is a perfect fit. The king of my kingdom, completing a cipher. The lyrics I bring them keeps the crowd hyper as I release the masterpiece. The groove will never cease until Kane says peace. So, maestro, yo, hit it. Big Daddy Kane's about to come with it. No, I want you, baby. So hold me so tight. Put your arms around me. Make me feel so safe. You've been set out of your course, boy, and are pushed around. Flying high, but oh, you felt so low. When she walked out of that door and left you on your own. But don't reach out for me with an apology.